9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De maatregelen om het coronavirus de kop in te drukken... worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat betekent dat scholen, horeca, sportclubs en kappers... de komende weken nog dicht blijven. De scholen blijven dicht tot en met de meivakantie. Ook zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen... wordt vanaf maandag getest op het coronavirus... omdat ook zij werken met kwetsbare mensen... De testcapaciteit wordt daarvoor binnen een paar weken verviervoudigd. Premier Rutte constateerde op de persconferentie over de coronamaatregelen... dat de meeste mensen zich eraan houden en hij riep iedereen op dat te blijven doen. De KNVB heeft besloten dat de competities in het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat... en dat er geen kampioenen zijn. De maatregel volgt op het besluit van het kabinet om de sportclubs vanwege de coronacrisis tot in elk geval 28 april dicht te houden. De eredivisie en eerste divisie liggen tot in elk geval 1 juni stil, heeft Rutte gezegd. Verwacht wordt dat de KNVB morgen bekendmaakt hoe het verder gaat met het betaald voetbal. Minister van Engelshoven van Onderwijs praat morgenochtend met de hogescholen en universiteiten over de gevolgen van de verlenging van de coronamaatregelen. Bij dat overleg zijn ook de MBO-raad, de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten aanwezig. De Algemene Onderwijsbond noemt het dichthouden van de basisscholen een verstandig besluit. Dit was onvermijdelijk. De gezondheid staat voorop, vindt de bond. Het Radboud UMC in Nijmegen probeert bij de rechter ontslag van een kankerspecialist af te dwingen... die ernstige fouten heeft gemaakt bij tientallen patiënten. Zo zou de arts verkeerde diagnoses hebben gesteld... en verkeerde doseringen van chemotherapie hebben gegeven. Bij drie patiënten waren de fouten zo ernstig... dat ze als calamiteit bij de inspectie gemeld hadden, hadden moeten worden.